Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Veel Nederlanders gaan er volgend jaar iets in koopkracht op vooruit. Dat blijkt uit uitgelekte cijfers van het Centraal Planbureau. Voor alle huishoudens is de stijging gemiddeld een half procent. Ook werkenden gaan er gemiddeld een half procent op vooruit. Twee verdieners zien hun inkomen stijgen met een kwart procent... en gemiddeld verandert er voor gepensioneerden niets. Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwe kroongetuige naar voren geschoven... in het liquidatieproces... Het gaat om het hoger beroep in het proces over de moorden in de Amsterdamse onderwereld. Volgens bronnen is de kroongetuige Fred R., die 30 jaar cel kreeg voor betrokkenheid bij liquidaties. In ruil voor verklaringen tegen medeverdachten zou zijn straf worden gehalveerd. Aan de verklaringen van de vorige kroongetuige werd getwijfeld ook het gemeentelijk vervoersbedrijf in Amsterdam, de GVB, gaat een proef doen waarbij reizigers op de computer kunnen zien of ze na een rit zijn uitgecheckt. Als dat niet zo is, kunnen ze dat online alsnog doen. De proef begint eind dit jaar. In Rotterdam is de RET al met zo'n experiment begonnen. Gisteren werd bekend dat reizigers jaarlijks in totaal 16 miljoen euro kwijt zijn... omdat ze vergeten uit te checken en hun geld niet terugvragen. De twee Nederlandse tropenartsen die in Sierra Leone in aanraking zijn gekomen met ebola-patiënten komen waarschijnlijk zondag terug naar Nederland. Gisteren werd bekend dat de twee mogelijk zijn besmet. Vanwege de incubatietijd kan pas over twee weken worden vastgesteld of ze ook echt ebola hebben. Opnieuw is een paard ernstig mishandeld, dit keer in Ermelo. De dader bewerkte een merrie aan de achterkant met een scherp voorwerp. De verzorger ontdekte de mishandeling vanochtend. Een dierenarts heeft het paard behandeld. In ruim een jaar zijn in heel Nederland meer dan 80 paarden mishandeld. Een speciaal politieteam is al een tijd op zoek naar de dader. Het weer, veel zon, maar ook enkele wolken. Ook in het weekend veel zon, vooral morgen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 5 eh, kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten 10. En richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 8 kilometer. 7 kilometer op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost. En op de A20 hoek van Holland-Gouda voor het Polderplein 5. Dat komt door een ongeluk, de linkerreis ook is dicht. A27 vanuit Breda naar Utrecht. Er is zojuist een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Gorkum en Lexmond staat 5 kilometer en is de rechterreis ook dicht. En eerder vanmiddag ging het goed mis met een vrachtwagen op de A27 bij Utrecht in de richting van Gorkum. Lange tijd waren er drie rijstroken afgesloten, maar de weg is weer vrij. Tussen Hilversum en Beeldhoven rijdt het nog wel langzaam over 7 kilometer. En staat er ook nog een flinke file op de A28 vanuit Amersfoort. Zo staat er 7 eh, kilometer eh, tussen eh, Leusden en Amersfoort Vathorst, dat is vanuit Utrecht.